Dit is Lieselot Thomas met het NOS-journaal. Hij was van 1988 tot 1991 premier onder president Mitterrand. Rocard was een groot voorstander van de Europese integratie... en was de schepper van de bijstand in Frankrijk. President Hollande zegt in een verklaring... dat een groot figuur van de republiek en van links is heengegaan. Michel Rocard overleed in een ziekenhuis in Parijs. Hij was 85 jaar. Hillary Clinton is door de FBI ondervraagd over het gebruik van een privé-e-mailadres voor zakelijke mails die ze stuurde als minister van Buitenlandse Zaken. Haar campagneteam benadrukt dat de ondervraging niet onverwacht kwam en dat er geen aanleiding is om te denken dat ze vervolgd gaat worden. Clinton zelf wil niets over de ondervraging zeggen. Juristen denken ook niet dat er een strafzaak komt. De ondervraging zou er eerder op duiden dat het onderzoek door de Amerikaanse justitie wordt afgesloten. De gemeente Utrecht is boze taxichauffeurs tegemoet gekomen... die eerder vandaag een protestactie hielden op het Jaarbeursplein. Zo'n 30 chauffeurs blokkeerden het plein... uit protest tegen de nieuwe taxistandplaatsen. Volgens hen zijn die te ver van het station. Volgens RTV Utrecht mogen vijf taxis nu tijdelijk dichter bij het station parkeren. Maandag volgt er spoedoverleg met de taxichauffeurs. Op Mallorca hebben omwonenden van een populair strand zo genoeg van de overlast van dronken toeristen dat ze uit protest een zwarte vlag aan hun balkon hangen. Door het vele drankgebruik zijn er steeds vaker vechtpartijen en vernielingen. Steeds meer Spanjaarden die wonen bij het strand van Arenal doen mee aan de actie die woensdag begon met een oproep op Facebook. Het weer, vanavond nemen de buien af en klaart het op.